Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amsterdam is het Nederlandse slavernijverleden herdacht. Er waren toespraken en de aanwezigen hielden een minuut stilte. Ook werden er kransen gelegd. Vanwege de coronamaatregelen was de jaarlijkse kettikottiviering zonder publiek. Bij testen van een potentieel vaccin tegen COVID-19 is gebleken dat proefpersonen de juiste soort immuniteit ontwikkelen tegen het coronavirus. Dat zeggen de onderzoekers van de Universiteit van Oxford die werken aan het vaccin. Nederland heeft onder meer al een overeenkomst met de maker voor de eventuele aankoop van dit vaccin. Maar het duurt nog maanden voor het vaccin beschikbaar zou zijn. De advocaten van Thijs H. vinden dat hij geen gevangenisstraf verdient, maar wel tbs. Volgens de advocaten was H. ernstig geestig ziek toen hij in mei vorig jaar drie mensen doodstak. Het OM gijste gisteren een celstraf van 24 jaar met tbs. Het OM twijfelt aan de conclusie van het Pieterbaancentrum dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Volgens het OM doet de man van 28 alsof hij een ernstige stoornis heeft. Op 30 juli is er uitspraak. En het kabinet stelt nog geen verbod in op het fokken van nertsen... zoals de Tweede Kamer had gevraagd. De dieren kunnen het coronavirus ook op mensen overdragen. Meer dan tien locaties met zieke nertsen zijn daarom inmiddels geruimd. De ministers De Jonge en Schouten melden dat ze voor het voorjaar... dat is voor de paartijd, besluiten of een verbod op dit moment nodig is lukt ook nog niet om in juni te komen of voor juni te komen met een regeling voor netse fokkers die vrijwillig hun bedrijf beëindigen voor 2024. Vanaf dan mogen helemaal geen netsen meer worden gefokt. Het weer, de regen verdwijnt vanavond. Vannacht zijn er opklaringen. De minima liggen rond 14 graden vannacht. Morgen in het noorden weer pittige buien met onweer soms hagel en veel regen. In het zuiden maar een enkele bui en daar schijnt soms de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland waren op de A22 Velzen richting Beverwijk tijdelijk twee rijstroken dicht.